ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad is de avondspits grotendeels voorbij. Nog wel wat drukte op de A2 Utrecht-Den Bosch. Langzaam rijden tussen Beest en Knopendel. Een ongeluk op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Roelof Arendsveen. Inmiddels een kwartier vertraging, twee rijstroken minder. Op de A7 Den Oever-Zaandam nog vijf minuten vertraging bij Hoorn. Daar is een oliespoor. Op de A27 de dagelijkse file van Utrecht naar Breda. Eh, vooral bij de brug bij Gorkum nog 10 minuten op de rem.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 My, my, my, my, my, my, my Galway girl. My, my, my, my, my, my, my Galway girl. Well, now we have all said our welcome and it's closing time. I was holding a hand, a hand was holding mine.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 Dat meldt RTL Nieuws na een rondgang langs aanbieders. Aanleiding is de dood van een 19-jarige vrouw uit Uden... die vorige maand zelfmoord pleegde door het poeder in te nemen. Het middel wordt gebruikt in de levensmiddelen- en metaalindustrie. De vrouw uit Uden had het met een smoes besteld en gekregen. De leverancier zegt tegen RTL dat hij daarvan ergens geschrokken. Het bedrijf en ook alle andere leveranciers verkopen het middel nu alleen nog aan andere bedrijven. De Russische zakenman Nikolai Glushkov, die maandag dood werd gevonden in Londen, is volgens de Britse politie vermoord. Vermoedelijk is hij gewurgd. Glushkov was een criticus van president Poetin en woonde in Londen. De politie benadrukt dat er tot nu toe geen aanwijzingen zijn voor een verband met de vergiftiging van de Russische expion Skripal. Belgische kinderen mogen binnenkort vanaf hun dertiende zelf bepalen of ze gebruik maken van sociale media. Dat heeft de Belgische regering bepaald. In mei treedt de nieuwe Europese privacywet in werking die de leeftijdsgrens voor sociale media op 16 jaar stelt. Jongere kinderen die op Facebook of Instagram willen moeten daarvoor toestemming hebben van hun ouders. Lidstaten mogen er zelf voor kiezen om de leeftijdsgrens te verlagen tot minimaal 13 jaar. En België doet dat omdat de meeste kinderen van 13 en 14 toch al actief zijn op sociale media. In Nederland is de leeftijdsgrens 16 jaar en dat blijft zo. Willem van Hanegem is door zijn arts weer gezond verklaard. De voormalige topvoetballer leed aan prostaatkanker en is de afgelopen weken 35 keer bestraald. Dat heeft resultaat gehad, zegt Van Hanegem in het AD. Zijn bloedwaarden zijn volgens hem uitzonderlijk sterk gedaald. De 74-jarige Van Hanegem zegt dat het gek is dat hij nu ineens geen patiënt meer is. Het weer. De regen gaat vanavond steeds meer over in sneeuw of natte sneeuw. Morgen blijft het in het zuiden licht sneeuwen. En ook op de Wadden kan wat vallen. Maxima rond het vriespunt en het waait flink.